land mis voorkomen. Vandaag is het bewolkt en af en toe motregen en wordt het plus 1 graden in het oosten en plus 5 graden in het westen. De jaarwisseling is bewolkt met temperaturen net boven nul. Morgen is het druilerig en wordt het 4 graden.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 Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Onder meer de A50 richting Eindhoven en de A73 richting Nijmegen waren tijdelijk dicht... omdat er in korte tijd veel ongelukken waren gebeurd. Ook het busverkeer in Gelderland en Overijssel had last van de gladheid. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de middag verdwijnt. In de Achterhoek, het oosten van Noord-Brabant en Limburg... kan het nog verraderlijk glad zijn, meldt het KNMI. De prijs van olie is dit jaar met ongeveer 12% gestegen. Gemiddeld kostte een vat olie bijna 80 dollar. Dat is het op één na hoogste jaargemiddelde dat ooit is gemeten. Ook de autobrandstof ging omhoog. Moest aan het begin van het jaar nog 1,38 euro voor een liter benzine worden betaald. Nu is dat 1,53 euro. En morgen wordt benzine nog iets duurder. De accijns op brandstof stijgt met 0,6 de Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied in de noordoostelijke staat Queensland bezocht. De regio is getroffen door de zwaarste overstromingen in 40 jaar. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Ongeveer 200.000 mensen zijn getroffen door de overstromingen. Vandaag is het droog in het getroffen gebied, maar het waterpeil in de grote rivieren stijgt nog steeds. Aan de andere kant van de wereld is het nieuwe jaar al begonnen. Op het eiland Primati, ook wel kersteiland genoemd, werd om 11 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar ingeluid. Op dit moment is ook in Nieuw-Zeeland het nieuwe jaar begonnen. De laatste die het nieuwe jaar ingaan zijn de inwoners van Hawaii. Als bij hen het nieuwe jaar begint, is het in Nederland al 11 uur ochtends. Het weer in het zuiden af en toe motregen, in het noorden hier en daar zon. Het wordt 1 graad in het zuidoosten en een graad of 5 in het westen. De jaarwisseling verloopt.